Vorig jaar waren het er nog 99, het jaar daarvoor rond de 50. Het aantal Nederlandse stamceldonoren is het afgelopen jaar gestegen met 80.000... onder meer naar verschillende oproepen op sociale media. Er zitten nu 270.000 Nederlandse donoren in de internationale databank. In de voortuin van de Limburgse leider van motorclub Bandidos is een handgranaat gevonden. De straat in de plaats Nieuwstad is afgezet en enkele woningen in de buurt zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig om de handgranaat onschadelijk te maken. Het is niet het eerste incident bij het huis van de Bandidos-leider. Vier jaar geleden werden er in korte tijd twee aanslagen gepleegd op zijn woning. De gemeente sloot het huis toen tijdelijk. Vorig jaar werd motoclub Bandidos verboden door de rechtbank. Dinsdag besloot het Hof dat dat verbod in stand blijft... maar dat lokale afdelingen zoals die in Limburg wel mogen bestaan. In de peiling naar de zomer- en wintertijd van minister Ollongren is een grote fout geslopen. In de vragenlijst stond dat de zon in juni, als het permanent zomertijd is, s'avonds om 8 uur ondergaat. Dat had 10 uur moeten zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Motivaction. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat iedereen de fout over het hoofd heeft gezien. Ook de 2000 mensen die meededen. Uit de peiling bleek dat mensen het liefst de standaardtijd willen. Dat is de wintertijd. Er komt geen nieuwe peiling. Dopingarts Michel Karsten is overleden. Hij werd bekend doordat hij als een van de weinigen openlijk sprak over het toedienen van anabole steroïden aan topsporters. Hij zei dat hij tientallen sporters had begeleid bij het gebruik van zulke middelen.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 swear when nobody's around allemaal fijne dagen en...